De afgelopen dagen maakte de kist met het lichaam van Soleimani een tour door Iran. Gisteren trok het afscheid in de hoofdstad Teheran... naar schatting zeker 1 miljoen mensen. Soleimani werd afgelopen vrijdag gedood bij een Amerikaanse luchtaanval. Volgens de VS was hij een terrorist en verantwoordelijk voor de dood van Amerikanen en honderden demonstranten. Het Japanse autobedrijf Nissan gaat door met de juridische strijd tegen oud-topman Carlos Ghosn. Die wordt verdacht van fraude. Hij mocht Japan niet verlaten, maar vlak voor de jaarwisseling bleek onverwacht dat hij in Libanon zat. Zelf zegt Ghosn dat hij het Japanse rechtssysteem niet vertrouwt en dat hij daarom is weggegaan. Hoe hij het land uitkwam is nog een raadsel. Morgen geeft Ghosn in Beirut een persconferentie. Nissan zegt in een verklaring dat Goon zich als topman heeft misdragen. Het bedrijf houdt hem verantwoordelijk voor de schade die het autobedrijf heeft geleden. Journalistiek collectief Bellingcat krijgt dit jaar de Machiavelli-prijs. Die prijs wordt jaarlijks toegekend voor een opmerkelijke prestatie op het gebied van publieke communicatie. Volgens de jury leidt hun vernieuwende werkwijze voor onderzoeksjournalistiek keer op keer tot baanbrekende onthullingen. De onderzoekers publiceerden onder meer verschillende onthullingen over de ramp met vlucht MH17. En Bellingcat doet niet alleen onderzoek, maar geeft ook trainingen aan journalisten en aan nieuwsorganisaties uit verschillende landen. Het weer nog droog in het noordwesten de meeste zon. Later juist wat zon in het zuidoosten en het wordt ongeveer 8 graden. Morgen en donderdag bewolkt en wat regen. En het wordt erg zacht, 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het gaat nog niet bepaald de goede kant op met de ochtendspits. En dat heeft onder meer te maken met de nasleep van een ongeluk op de A27 van Almere naar Gorkum. De weg is weer vrij, maar je hebt daar nog wel een half uur vertraging tussen Hilversum en knooppunt Lunette. op de A2 van Amsterdam naar Den Bosch rijdt het langzaam tussen Breukelen en Utrecht. Daar is de vertraging nog 10 minuten. Op de N203 van Alkmaar naar Amsterdam rijdt het langzaam tussen Westgrafdijk en Purmerend. Je doet er 20 minuten langer over daar.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 Dit is ZFM. ZFM in de morgen met Gerloogman. Goedemorgen Zandvoort en we zijn er weer. En naast mij, eh, of tegenover mij eigenlijk, zit eh, Frank Paardenkoper als sidekick. Eh, hele morgen. Goedemorgen Frank. Ja, goedemorgen. ZFM, het geluid van Zandvoort. Luister je wel eens? Ehm, niet zo heel vaak, maar dat gaat nu wel meer worden. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. En, ja. geef het door, spreek het door. Ja, dat heeft er ook veel mee te maken. Dat eh, Laat het weten. En, en eh, ik denk dat eh, ZFM steeds leuker wordt en steeds beter wordt... We hebben de eh, muziek een klein beetje eh, aangepast... zodat eh, ja, je ongeveer weet waar je aan toe bent. En dat je niet s ochtends om tien uur kroegmuziek krijgt. Want dat vonden, wij, wel belangrijk... om het een klein beetje in één stijl en één, in één geheel te houden. En dat begint aardige vruchten af te werpen. Dus ik zou zeggen, blijf luisteren naar ZFM. Want het is zeker de moeite waard. En de leukste programma's kan je hier gewoon in Zandvoort horen. Nou, dat was hem. <laughs> een mooi verhaal, geef. Heb jij nog wat? Nee, weinig. Nou, laten we gewoon een plaat rijden. Want uh, ook dat is, uh, zeg maar, zomaar te doen. hey, en dit zijn ook de, de de pareltjes. Wednesday morning at 5 o'clock as the day begins. Silently that she hoped would say more. She goes downstairs to the kitchen, clutching a handkerchief. Quietly turning the back door key.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 We didn't know it was wrong. zijn dit. Tijdloos. Tijdloos. Ja, want het is in de 60 jaar gemaakt, hè? Ja. 67, denk ik. Ja, ik denk dat je kaplaars niet meer hoort, hoor, over 50 jaar. Nee, nou, ik hoor hem nu al niet. Nee, kun je nagaan. <laughs> zijn goed bezig. Goed bezig. ja, dit is zo mooi. Dat, zijn, echt She Leaving Home van, van de and eh, eh, Peppers eh, LP. En, en er staan een aantal filmpjes op YouTube... waar, waar Paul McCartney praat over hoe die platen en die liedjes tot stand zijn gekomen. En uh, dat is heel erg boeiend als je een klein beetje van de Beatles houdt. En van Paul McCartney in het bijzonder. Want dat is natuurlijk wel degene die nog steeds leeft. En ehm, zeg maar het, het, het heeft geschreven heel veel. helaas niet meer met John Lennon erbij. Maar eh, ja, dat waren eh, echt bizarre eh, momenten. En hij heeft een nummer geschreven vanuit een droom. Weet je, dat had hij gedroomd en dat, dat zijn moeder er was en die zei iets. En uh, dat werd toen de titel van dat liedje. Allemaal dat soort ja, bijzondere dingen. Maar dat, uh, dat terzijde, want ja, het, zijn mooi, het is mooie muziek. En gelukkig bestaat het nog en kunnen we het allemaal draaien. En, ja. Eh, de mogelijkheden zijn natuurlijk een stuk makkelijker tegenwoordig. Want je neemt een, eh, een, een eh, abonnement op Spotify... en dan, ja, dan kan je, heb je alle plaat ter wereld tot je beschikking. Toch zijn er nog heel veel nummers die ik dan wel op vinyl heb. Ja. Maar die ik helemaal nergens kan vinden. Meen je dat nou? Ja. Zoals? Nou ja, ik noem een Ball of Confusion van de Temptations. Echt, meen je dat nou? Allemaal foute werkjes of, eh, of, of kopies, weet ik veel hoe dat heet. Ja. Maar niet de originele. Oké. Althans, niet op iTunes. En ik, waar heb ik nog meer op gezocht? Ik weet het niet eens Maar Ik ben niet zo'n modernist. Dat was je niet ontgaan natuurlijk. Dat was me niet ontgaan, Frank. <laughs> ik ben blij dat ik mijn iPhone kan opstarten s morgens. Maar eh, ik, eh, ik zal het eens vragen aan uh, Ad Bouwman, want die weet dat meestal wel. Ja. En Ad Bouwman is natuurlijk de oude technicus van Radio Veronica uit het verleden. En de man is ook al 273. En ik spreek hem nog regelmatig. Maar, eh, en hij weet heel veel van dat soort dingen. Doe Bouwman de groeten als je hem spreekt. Ik zal hem zeker de groeten Want doen. Want Wil Luikinga, wie kent hem niet, uit hetzelfde tijdperk. Ja. Ook een van de opstarters, zeg maar, of dat ja. medewerkers van het eerste uur van de toenmalige Radio Veronica. Dat klopt. Ja, ja, ja, ja. ja. Goed. Gerlogman bij ZFM in de morgen. Goedemorgen, Zandvoort. Het is uh, alweer bijna tien over negen geweest. Dus is bijna kwart over negen, kan je wel zeggen. In wezen wel. Toch, ja. Frank? Naast mij Frank Paardenkoper. U kent hem. Clouds above go sailing by. En dit is Raccoon and Love You More bij ZFM.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 Eh, maar wel met de allerleukste muziek. Want wat dacht je hiervan? Oh. Hier is Bruno Mars. Hernandez, dat is zijn eigen, eigen naam. Maar ja, dat interesseert je natuurlijk ook geen... Eh, eh, geen, eh, geen, geen wat. Nee, nee, dat zou ik ook doen. Maar we hebben wel een leukste plaat. Hier is Rocketman en Elton John van de gelijkdamige film. We hebben de film al gezien, is dus echt de moeite waard. Moet je naartoe. And I'm gonna be Goedemorgen Zandvoort, tien voor half tien. It's lonely out Elton John. En Rocketman bij ZFM. En de allerleukste muziek hier in de morgen. En eh, ja, een deel eh, met eh, Frank Paardenkoper. Maar hij, moest, hij, hij, had bezigheden buiten zijn huis. En dat kan je wel eens hebben. Hier is Oliver Heldens. Oliver L.J. Heldens uit Rotterdam. Nederlandse disjockey. my heart, it was made of stone. Turn me on. I was out there seeking after hours for money, looks, and power. But all that goes and always goes. And just give me some love. Cause I'm running. turn me on, baby, turn on, turn on. veel eh, Heldens uit Rotterdam. Nederlandse jongen. Ja, doet het goed hoor. Grote hit met dit rode eh, vrolijk liedje. Hier bij ZFM. Het is bijna half negen. En wij hebben de leukste muziek voor je. Op ZFM. Het geluid van Zandvoort. In het jaar van de Grand Prix 2020. Het is een week verder. We zijn al een week in ZFM. Now the party's over. I'm so tired. Then I see you coming out of nowhere. Much communication in a motion, Without conversation or an ocean. I take you out of nowhere when the background out of focus. the picture every moment, and your destination you don't know. Music uit Engeland. Het project van Brian Ido en uh, Brian Ferry. En die bestond, niet stotteren joh, die bestond van 71 tot 75 bijna. en na 73 zonder Brian Eno tot 1983. Dus eigenlijk helemaal niet zo lang. Allemaal leuke dingen hierbij bij ZFM. Goedemorgen allemaal ik allemaal op mijn... Eh, leuke dingen op mijn eh, beeldscherm. Allemaal nieuw. Goedemorgen Zandvoort. Misschien ken je deze ook nog wel. Er gebeurt eh, allemaal bijzondere dingen. I was looking at all the life There were plants and birds rocks and things. There was sand and hills and rain. The first thing I met was a fly with a buzz and the sky with no clouds. The heat was hot and the ground was dry, but the air was full of sound. I've been through the desert on a horse. with no name. Hij geeft toch een naam? Zo moeilijk is dat niet. Goedemorgen Zandvoort, ZFM met geluid van Zandvoort. Het cultuur, evenementen, gemeente, nieuws, politiek, sport, welzijn, weer en verkeer en al wat niet meer.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 Dit jaar wederom. Het zonnetje schijnt in Zandvoort, dames en heren. Wat een feest. Wat wil je nog meer? Nou, ik denk eh, eh, eh, hogere temperaturen. Maar dat duurt nog even. Nog een paar maandjes en dan, nou, dan is het zover. Ik zat hier vanochtend met Frank Paardenkoper. En die komt regelmatig aanschuiven hier in de morgen als sidekick. Dus dat is wel heel gezellig. Ik zou zeggen, uh, geef het door, geef het door. Laat weten dat wij hier zijn. featuring Ariana Grande. Bij ZFM, jouw Zandvoortse radiostation. En wij gaan eh, natuurlijk eh, enorm door tot de Grand Prix en daarna... Goedemorgen. Goedemorgen. Je luistert naar Loogman bij ZFM. Leuk om te horen. Dat is leuk om te horen, joh. Daar zijn we erg enthousiast over. En ken je deze nog? Ja, die cave has vast nog wel. Hup, de beentjes van de vloer, dames en heren. Bijna kwart voor tien. Hier bij ZFM. En hier is Billy Ocean and Love Really Hurts Without You. You run around town like a fool and you think that it's Britse zanger. In de jaren 70 en 80 internationale hits gescoord. En hij is bekeerd tot de Rastafari. Oh ja? Ja. Ja, dat kan je zo hebben. Geboren in Trinidad, hè? En hier is Alan Parsons met zijn eigen project. The Turn of a Friendly Card. faces and bright plastic chains. Turn of a Friendly Card. Het omdraaien van een vriendelijke kaart. Ja, goedemorgen allemaal, Zandvoort. ZFM bijna tien voor tien. Nog tien minuten en dan eh, krijg je ehm, fijne muziek. Uitgezocht door Cor Draaier. En Cor kan er wat van hoor. Oh, Cor kan er wat van. Eh, nou ja, dat blijkt al van deze muziek, want deze komt ook van Cor.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 Timmy T uit Fresno, California. You know I love you. Ah, natuurlijk joh. I just want you to know. Werd geboren als Timothy Torres. Zijn enige grote hit in Nederland, One More Try. Een internationale hit, dames en heren. Waaronder een nummer 1 notering in Nederland. En wie hebben we hier? Shade. Never as good as the first time. u het ziet, hè? Goedemorgen. Nog een paar minuten en dan eh, ben ik er vandoor. En dan krijg je weer een nieuws en verkeer. Veel plezier de rest van de dag.